Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het enorme Russische militaire konvooi bij Kiev is opgesplitst. Sinds vorige week stond het 60 kilometer lange konvooi ten noorden van de Oekraïense hoofdstad. Nu staan delen ervan in bossen en steden rond Kiev, is te zien op satellietbeelden. Het konvooi stond er enkele dagen praktisch stil, mogelijk vanwege logistieke problemen. Zo zou er een gebrek zijn aan brandstof, levensmiddelen en onderhoudsmaterialen. Ook zou het Russische konvooi door het Oekraïense leger zijn aangevallen. De afgelopen dag zijn 40.000 mensen geëvacueerd uit belegerde Oekraïnse steden, zegt president Zelensky. Maar opnieuw heeft niemand de havenstad Mariupol kunnen verlaten. Volgens Zelensky hebben de Russen zich daar opnieuw niet aan het tijdelijke staakt het vuren gehouden. Ook is het niet gelukt om hulpgoederen naar de stad te brengen. Honderdduizenden inwoners van Mariupol zitten zonder eten, drinken, medicijnen en elektriciteit. Zelensky spreekt van regelrechte terreur van ervaren terroristen. De Eindhovense politie heeft gisteravond tientallen voetbalsupporters aangehouden... na de wedstrijd tussen PSV en FC Kopenhagen. Voorafgaand aan de wedstrijd was het volgens de politie al onrustig in de stad. De mobiele eenheid greep al enkele keren in... om confrontaties tussen supportersgroepen te voorkomen. Na de wedstrijd, die eindigde in een 4-4 gelijkspel... waren er enkele tientallen supporters volgens de politie opnieuw op een confrontatie uit. Ze zijn opgepakt en overgebracht naar het politiebureau. De Koninklijke Marechaussee heeft in Zuid-Limburg twee panzerwagens met wapens en munitie in beslag genomen. Ze stonden op een truck met oplegger en waren op weg naar Engeland. Het transport reed op de A2 en werd in de buurt van Gronsveld aan de kant gezet. Volgens de EOD stond een deel van de munitie op scherp.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 En ik ben je man. dat wij elkaar weer tegenkwamen. Duizenden verhalen, we leken te verdwalen. Maar nu ben jij weer hier en ben ik je man. ben Ja, jij bent het voor mij. Voor eens en altijd wil je nooit meer kwijt.